reactie, maar de minister verwijst ook naar al eerder aangekondigde plannen om minimumstraffen in te voeren voor mensen die herhaaldelijk zware geweldsdelicten begaan en om geen taakstraffen meer toe te staan voor ernstige zedendelicten. Het weer, regenbuien, vooral in het noorden, temperatuur tussen 8 en 12 graden.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 Ondertussen alweer 4 minuten over 4. En ZFM is bezig met de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 komen ze hier voorbij. Mijn naam is George van Dam en ik zet ze al een paar jaar voor je op een rijtje. Niet alle jaargangen doe ik gelukkig, want de 21ste jaargang zitten we alweer in. Aflevering 2 vandaag de 14e januari 2011. Snelstijger, of nou de snelstijging, het aantal stijgers, dat zijn er 18. Twee blijven er zitten, 16 zijn er dalers en vier komen er helemaal nieuw binnen. Dat betekent natuurlijk ook dat vier platen ruimte moeten maken. Mohambi en de Bumpy Ride doet dat na 20 weken. Rolling in the Deep, of eh, Roll Deep, sorry, <laughs> Greenlight na 15 weken. 13 weken voor de Plain White en The Rhythm of Love. En Eminem met No Love na 7 weken al verdwenen. Adele, Rolling in the Deep, daar is ze. Zij is de snelste stijger met 9 plaatsen. En Coldplay met Christmas Lights en 10 plaatsen de snelste daler. Ricky L. MCK hoorden we aan het begin van het vorige uur al voorbij komen. Met 17 eh, weken het langst genoteerd. 14 januari 1664, paus Alexander VII die creëert 12 nieuwe kardinalen. 1981 is de Nederlandse hockeyploeg die in eh, Karachi voor de eerste keer de Champions Trophy wint. Ondertussen hebben ze dat natuurlijk alweer 8 keer gedaan, de Nederlandse hockeydames.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 There in the distance. Losing its grace. greatest prize. Nothing is easy, nothing is sacred. Why? Where did the bow break? It happened before your time. no van deze week. Tweede week van 2011 is in handen van Brandon Flowers en Only the Young. Zes weken in de lijst van 20 omhoog naar nummer 17. En voor het nieuws van 4 eh, uur hoorden we nog een eh, stukje van Nelson en She Is Gone. In de negende week pakt hij weer een plekje winst. Hij gaat namelijk van 19 omhoog naar 18. Het is een eh, slechte week voor Daxas Barbara Streisand. 10 weken lang staan ze in de lijst. Ze zakken wel namelijk van 10 naar 16. Ja, omdat er toch een beetje Nederlands werk in zit, denk ik, draai hem toch nog een keer voor jullie. Op CFM hoor je nu Daxa's, de nummer 16 met... Barbara Streisand. Barbara Streisand. Thank you. dangerous. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace. Uh, Got that turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up. Vijf weken staat ze in de lijst met We Are Who We Are. Natuurlijk Kesha. Zij gaat deze week omhoog en wel van 17 naar nummer 13. Wij gaan bijna de top 10 in. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 11. Ik kan inderdaad zeggen samenwerking Jason Derulo, Pixie Lott en hun single Coming Home. Cause my body's not close to you. But you don't call me out of respect. You can bet that you'll be waiting home for me. Yeah. en Jason Derulo. En de prachtige Coming Home. Kijken wij even achterom naar hoe en wat Rihanna, What's My Name in de vierde week van 23 omhoog naar 20. Bruno Mars, Grenade van 22 naar 19, zijn negende week alweer. Nelson ook 9 weken in de lijst, gaat toch weer een plekje omhoog van 19 naar 18. Brandon Flowers, Only De Young 6 weken in de lijst van 20 omhoog naar 17. Daxas en Barbara Streisand leveren zes plekken in in de tiende week. En Tire Cruise Dynamite twee plekken, of nee, één plek van 14 naar 15 in de tiende week. Pink, Ratio Glass, 12 weken in de lijst, zak van 11 naar 14. Kesha, We Are Who We Are, 5 weken in de lijst, van 17 omhoog naar 13. Ina en 10 Minutes levert flink in, 7 plaatsen, van 5 zakken naar 12 in de 13e week, 10 Minutes. En Pixelot en Jason Derulo hoorde je met Coming Home. 6 weken lang in de lijst van Europa en eh, van 15 eh, naar nummer 11. We gaan de top 10 in. Doen dat vandaag gewoon met de nummer 10. The Far East Movements. 11 weken in de lijst, van 6 naar 10.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 En voor Adele is het een betere werk. Van 18 naar 9 Rolling in de Deep. Finally I can see you crystal clear Nou, dat is Rihanna. En al zes weken lang staat ze in de lijst van Europa. Vorige week stond ze nog op nummer 13. Deze week dus in de top 10 te vinden. En wel op nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag hebben we te maken met een de depressie Dieter. En hierdoor heeft de bewolking de overhand. En zo nu en dan valt er wat regen. Een uur geleden zei ik dit zelf al. En volgens mij ze eh, die niet meer droog geworden. Ik weet niet of het nog gaat lukken vandaag. Wind in ieder geval vanuit het zuidwesten. Over land vrij krachtig. Aan zee eh, krachtig tot hard. Een Kracht 7 die haalt hij wel aan zee. Een temperatuur naar een maximale 10 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het dan droog en hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De zuidwestelijke wind die waait aan zeekrachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen heeft de bewolking opnieuw de overhand en valt er wat lichte regen en motregen. Dat alles op eh, passage van een warmtefront. Dat warmtefront hoort bij de volgende depressie en die heet Evangelos. De zuidwestelijke wind die is duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt naar een maximale 9 graden. Zondag ook weer eh, veel wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft wel in onze regio de hele dag droog. Een zuidwestelijke wind die waait over land vrij krachtig. Aan zee hard en temperatuur dan een graad of 10. Gaan wij even kijken bij de ANWB voor de... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is laat Zwaan bij de ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Laren 7 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Vinkenveen en Knaalpunt Oude Rijn 12. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 6. A13 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 8. En de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel Ronald. En eh, tot zover dus de verkeersinformatie.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 Nu dus Econ in zijn eentje en zijn single Angel. Negen weken lang al terug te vinden in de lijst van Europa. Van 8 omhoog naar 6 dan, eh, voor Mike Pasner. 11 weken in de lijst en Cooler Than Me blijft zitten op nummer 7. Ondertussen 10 minuten over half 5 we zijn op weg naar jouw weekend, maar ook op weg naar de nummer 1 van Europa. Wat is op dit moment nou de beste plaat van Europa? We gaan het zien straks. Even voor de klok van 5 uur komen we er namelijk. Eerst gaan we de top 5 in. Dat doen we met de plaat die vorige week nog op 9 stond. En van Maroon 5 is... Give a Little More staat alweer 7 weken in de lijst. En dus 4 plaatsen omhoog. Van 9 naar 5. rain. Vrijdagmiddag kwart voor vijf op weg naar de nummer 1 van Europa. Iedere vrijdag hoor je de 40 beste platen van Europa hier voorbij komen. CFM Zandvoort. Mijn naam is George van Dam. En mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben... Ik geef je gewoon een herkansing, want op zaterdag doen we het gewoon nog een keer. Dan van 7 tot 9 komt gewoon nog een keer. de Alle 40 beste komen gewoon nog een keer voorbij. De York Breakdown wordt samengesteld door hitlijsten door geheel Europa. Dus ook Nederland. Ondertussen is het trouwens niet meer de top 40, maar het is de Mediamarkt top 40 geworden. Ze hebben een sponsor gevonden daarvoor. We gaan even kijken hoe deze week eruit ziet. Vier nieuwe binnenkomers. Op 38 The Script Nothing. Op 37 Rocket. Far East Movement featuring Ray Taylor of the One Republic. Tonight Enrique Ricky featuring featuring Chris Komt dus ook eh, op 32, 32 eh, in de top 40 binnen. Op 31 in de Euro Breakdown. En 31 Henanana Na Sugar en eh, de Faya Candios ook nieuw binnen. Top 10 van Nederlands top 40. Twee plaats verlies voor Dynamite van Tyre Cruz. Barbara Streisand, uh, Daxas levert ook wel plekken in. Van 5 zakken ze naar 9. Van 7 zakken naar 8 Just The Way You Are Bruno Mars. En van 11 omhoog naar 7 Magic van B.O.B. The Only Girl in the World, Rihanna, zak van 4 naar 6. Van 6 naar 5, Zing voor me, Lange Frans en Telau. The Time, Dirty Bit, oftewel de Black Eyed Peas. 9 weken nu in de lijst te vinden, van 13 omhoog naar 4. De top 3 is eigenlijk hetzelfde als vorige week. Bruno Mars, Grenade. Op 3, Rolling in the Deep, Adele. Op 2, en nog steeds de nummer 1, eh, Martin Solvlek en zijn Hello. De top 3 van Europa, als we alle hitlijsten bij elkaar tellen, komen we een plaat tegen die ook wel in de nou, nog niet echt in de top 40 van Nederland het goed doet, maar wel in de andere dus allemaal. Dan heb ik het over de plaats van uh, eh, Bob Sinclair en Chapa. Ook weer een, uh, ja, een beetje een eh, koffer van een bestaande plaat. Je hoort hem al de Too Unlimited er tussendoor komen. Tic Tac staat 7 weken in de lijst. En gaat van 4 omhoog naar 3. Yo, tick tick. yo, tic yo, tic yo, yo. give me wine, girl, if you move your body one the sexiest wine. Tick tock, tick tock, the sexiest wine. Girl, let me give me the sexiest wine.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 Bob's Clown en Chapal doen het met hun single Tic Tac, Too Limited hè? Non-Stop. Don't Stop, wat was het? Uh, eh, plaats vanuit mijn jeugd, ik weet het ook allemaal niet meer hoor. Milk and Sugar kwam er nieuw binnen in de lijst samen met de Faya Con Dios. Hey na na na. Ook dat is natuurlijk weer een koffer van een al eh, bestaande plaat. En als we langzaam aan de lijst omhoog gaan, dan komen we bij de Black Eyed Peas en The Time. Acht weken in de lijst van 3 omhoog naar 2. En dat is toch, ja, het, geen, het is geen koffer, het is gewoon een remake van een oude plaat eigenlijk. Internationaal eh, goed zeggen ze. Iets met Dirty Bit en alle. Big Mega Radio Smasher. I the time of my life.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 Van 3 omhoog naar 2. Daarvoor Bob Sinclair, Jean-Paul, TikToks. Eén beetje korter en van 4 omhoog naar 3. Katy Perry was degene die ruimte moest maken in de top 3. Zij zakt namelijk van 2 naar 4 toe. Tijd om jou eh, de nummer 1 te gaan geven. En dat is natuurlijk het... Eh, het paardje van Robbie Williams. Triple Trappel. Samen met Carrie Barlow heeft hij een single gemaakt die heet Shame en die staat al weken bovenaan. 12 weken in ieder geval in de lijst. En ook deze week is hij nog steeds dus de beste van Europa.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 I told you through the tale. dus de beste van Europa. Robbie Williams, Gary Barlow en Shane. Ondertussen trouwens alweer 12 weken in de lijst terug te vinden. En nog steeds dus uh, eh, hoog in de lijst. Daarvoor de Black Eyed Peas en The Time. En op 3 vonden we Bob's Clark, Jean-Paul, Tic Tac. K. Perry Firework op 4, Maroon 5, Griff A Little More op 5. Econ Angel op 6, Mike Posner bleef zitten op nummer 7. Cooler Than Me. En 8 was er voor Rihanna.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 Daarbij zijn de afgelopen weken tientallen doden gevallen. Vandaag werd in de hoofdstad Tunis opnieuw gedemonstreerd door ongeveer 8000 betogers. De politie joeg hen met traangas en rubberkogels uiteen. Het Openbaar Ministerie heeft de schade vergoed van negen Somaliërs... die de dag voor kerst ten onrechte werden opgepakt op verdenking van terrorisme. Ze waren gearresteerd op basis van het bericht van de inlichtingendienst AIVD... dat de Somaliërs plannen hadden voor een aanslag. Er werden twaalf mannen opgepakt, drie anderen blijven wel verdacht... maar ook zij zijn vrijgelaten. Oud-wielrenner en ploegleider Peter Post is overleden. Post is vooral bekend als oprichter en ploegleider van de TI Rally ploeg, die in de jaren 70 en 80 triomfen behaalde. Zo won Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France als kopman van TI Rally. Post was zelf ook profwielrenner. Hij won in 1964 onder meer de klassieker Parijs-Roubaix. Peter Post is 77 jaar geworden. De rechten van bewoners van zorginstellingen worden beter vastgelegd. Het kabinet is het eens geworden over een wetsvoorstel daarover... dat al was aangekondigd in het gedoogakkoord. In de wet komt onder meer te staan dat bewoners afspraken kunnen maken... over bijvoorbeeld douchen of wandelingen... en dat die afspraken moeten worden nagekomen. RTL en NRC hebben via een Noors